12 uur. Wouter met het NOS Journaal. De twee Russen die door de Britse politie verdacht worden... van het vergiftigen van oud-Spion Skripal en zijn dochter... hebben wel degelijk banden met de Russische geheime dienst. Dat melden onderzoeksjournalisten van Bellingcat... en de nieuwsite The Insider Russia. Rusland zegt dat de twee gewone burgers zijn. Maar volgens Bellingcat staat in hun paspoortgegevens... de aantekening uiterst geheim... Zo'n aantekening zou gereserveerd zijn voor leden van de geheime dienst... en de top van de Russische overheid. De Amsterdamse burgemeester Halsema wil in het uiterste geval moskeeën sluiten... als daar haatdragende boodschappen worden verkondigd. Tegen de lokale zender AT5 zei ze dat ze moet kunnen optreden... als er afschuwelijke preken worden gehouden. Bijvoorbeeld over onderdanigheid van vrouwen of misdadigheid van homoseksualiteit. De Amsterdamse burgemeester schreef in een brief aan de gemeenteraad al eerder... dat haar beleid is dat iedereen mag geloven, maar niemand vernederd mag worden. De orkaan Florence is aan de Amerikaanse oostkust afgezwakt tot een tropische storm. In de staat North Carolina zijn inmiddels minstens twee doden gevallen. Een moeder en haar kind kwamen om toen een boom op hun huis viel. Ondanks dat Florence is afgezwakt tot tropische storm... valt er nog wel extreem veel regen. Wij kunnen verwachten dat er de komende dagen net zoveel regen valt... als normaal in acht maanden. Honderdduizenden huishoudens zitten zonder stroom. 20.000 mensen zijn gevlucht. Orkaan Mangkut trekt over het noordoosten van de Filipijnen. De autoriteiten hebben ruim 5 miljoen mensen gewaarschuwd binnen te blijven. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Het weer nog, wolken en opklaringen wisselen elkaar af vannacht... met in het noorden kans op een bui. De minima liggen vannacht rond de 12 graden. Overdag kans op een bui, maar ook wat zon. Het is dan ongeveer 18 graden. Zondag volgt er meer zon en dan is het ook een paar graden warmer.